De ander is een man van 19 die aanhanger is van terreurgroep IS. Hij wilde zich bij het concert opblazen, zegt correspondent Charlotte Waiers. Hij had bijvoorbeeld een handleiding gedownload... Eh, voor wat je nodig hebt om een bom te maken... en ook hoe je die er dan in elkaar zet. En er zijn ook chemicaliën en andere spullen gevonden om inderdaad een bom te kunnen bouwen. En er was een vraag bij de persconferentie eerder vanochtend eh, naar of die ouders misschien ook wel op de hoogte waren, in hoeverre dat was. Uh, maar volgens de politie waren de ouders van deze jongen in ieder geval enkele dagen al niet eh, thuis. Er is ook nog een Oostenrijker van 15 ondervraagd, maar die zit niet vast. Alle drie de concerten van Taylor in Wenen zijn gecanceld. Het ziet er naar uit dat ze die niet op een ander moment nog even kan doen. Fans krijgen hun geld terug. Drie medewerkers van een voormalige zorgboerderij in Wedde in Groningen... hebben werkstraffen gekregen van 100 uur. Ze mishandelden bewoners van de instelling. Zo smeerden ze eh, iemand pindakaas, eh, onder met pindakaas... zetten ze iemand in een sloot... en duwden ze een bewoner met zijn hoofd in de wc. Vorige maand werden de hoofdverdachten al veroordeeld... tot ruim vijf jaar cel. De misstanden bij de zorgboerderij kwamen aan het licht... door een uitzending van undercover journalist Alberto Stegeman. En twee Amerikaanse astronauten zijn wat later thuis van werk. Ze gingen de ruimte in voor een tripje naar het internationale ruimtestation, ISS. Daar zouden ze acht dagen blijven, maar dat worden waarschijnlijk acht maanden. Er zijn problemen met de raket waarmee ze zouden worden op. Zelf hebben ze eh, er nog het volste vertrouwen in dat ze binnen afzienbare tijd weer terug naar de aarde kunnen. I have a, real good feeling in my heart that uh, the spacecraft will, bring us home, no problem. Binnenkort wordt de knoop doorgehakt over met welk ruimtevaartuig de astronauten weer terug naar de aarde worden gebracht. Ruimtevaartorganisatie NASA denkt erover na om ze met een SpaceX-raket terug te halen. Maar dat kan pas volgend jaar. Dan nog het weer. Vanavond schuift er af en toe een wolkje voor de zon. Later vanavond kunnen er vanuit het westen wat buien vallen. Morgen kan het in het noorden nog even regenen. Maar verder is het zonnig 21 tot 24 graden. ZFM.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 hebben werkstraffen gekregen van 100 uur. Ze mishandelden inwoners van de instelling. De hoofdverdachten kregen vorige maand al ruim vijf jaar cel. De Catalaanse politie heeft een eigen agent gearresteerd... omdat hij de Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont mogelijk heeft geholpen om te vluchten. De agent zou een auto hebben uitgeleend aan Puigdemont... zodat hij snel kon wegkomen uit Barcelona na een speech. Onduidelijk is of hij nog in Spanje is of alweer in het buitenland zit. In het Westland zijn al veel gele bordjes gestolen die de route van de Tour de Femme aangeven. Maandag begint de Tour voor vrouwen in Rotterdam en die komt ook door het Westland. Het lijkt erop dat mensen de bordjes in de vorm van een fiets een leuk aandenken vinden voor thuis en ze daarom meenemen. Het weer, zonnige periode bij maximaal 24 graden.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 I remember all my life raining down as cold as ice. Shadows of a man I face through a window, crying in the night. The night goes into morning, just another day Happy people past my way Looking in their eyes I see a memory hands high in the air.